Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het een chemische fabriek in de Russische regio Briansk heeft aangevallen. Daarbij zouden Frans-Britse Storm Shadow-raketten zijn ingezet. Dat zijn raketten die een afstand van 250 kilometer kunnen afleggen. Volgens Oekraïne was de fabriek essentieel voor oorlogs oorlogsinspanningen van Moskou. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Rusland voerde vannacht een luchtaanval uit op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Noord-Korea heeft voor het eerst in vijf maanden een raket afgevuurd. Volgens Zuid-Korea ging de raket richting de Japanse zee... maar verder zijn er geen details gedeeld. De lancering is enkele dagen voor de start van een internationale conferentie in Zuid-Korea. Daar zullen onder meer de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi bij aanwezig zijn. Deskundigen zeiden eerder al dat Noord-Korea deze dagen rakettesten zou kunnen doen... om te provoceren en zich te laten gelden als kernwapenstaat. Bij een explosie van een tankwagen in het noorden van Nigeria zijn zeker 31 mensen omgekomen. 17 anderen raakten gewond. Volgens een politiewoordvoerder viel de vrachtwagen om... waarna mensen massaal op het ongeluk afkwamen om lekkende brandstof op te vangen. Op dat moment volgde de explosie. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De afgelopen dagen zijn in het gebied vaker zware ongelukken geweest met vrachtwagens... onder meer door de slechte staat van de wegen in Nigeria. Voor het eerst is in Nederland een besmetting met een nieuwe variant van de infectieziekte Mpox vastgesteld. Volgens het RIVM was de man niet gevaccineerd tegen het virus en was hij ook niet recent in het buitenland geweest. De man had wel seks met andere mannen. De kans op verspreiding van het virus zou klein zijn omdat de man in isolatie is geplaatst. De GGD doet bron- en contactonderzoek. Het weer steeds minder buien. Het is een graad of 11.